Jobboot met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een motorbootje bij zijn vanochtend twee Nederlandse toeristen omgekomen. Een derde opvarende ligt in het ziekenhuis. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het nieuws hierover in Franse media. Over de leeftijden of de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Volgens Franse kranten gaat het om twintigers. Het ongeluk zou rond vier uur vannacht zijn gebeurd. De drie Nederlanders voeren met een motorbootje door Port Grimaud... en kwamen door nog onbekende oorzaak in aanvaring met een ander vaartuig. Bij de Davis Cup in Genève heeft Nederland voor een verrassing gezorgd. In het dubbelspel wonnen tennissers Timo de Bakker en Matwee Middelkoop van Zwitserland. In vijf sets versloegen zij het duo Roger Federer en Marco Ciudinelli. Nederland heeft hierdoor in de Davis Cup de achterstand op Zwitserland verkleind tot 2-1... en maakt kans op promotie naar de wereldgroep. De mantelzorgboete gaat niet door. Minister Dijsselbloem zei dat tijdens een ledenraad van de Partij van de Arbeid. De maatregel waardoor AOW'ers die bij een kind inwonen minder uitkering krijgen was al uitgesteld tot 2018. Dan is deze kabinetsperiode voorbij. Dijsselbloem gaat ervan uit dat de PvdA-fractie daarna tegen de boete zal stemmen en dat die er dus nooit zal komen. De politie in Rotterdam heeft nog niets bekendgemaakt over de man die zich gisteren urenlang verschanst in het toilet van de Thalys op het Centraal Station. Hij wordt op dit moment verhoord, maar volgens de politie verloopt dat moeizaam, onder meer door een taalbarrière. Het is ook nog niet bekend waarom de man zichzelf opsloot in de wc van de trein. Gisteren werd de Thalys en een groot deel van Rotterdam Centraal ontruimd... nadat de man op het laatste moment aan boord was gesprongen... en zichzelf opsloot op het toilet. Het weer alleen in het oosten nog een enkele bui, verder geregeld zon. Vanavond is het overal droog en morgen wisselen wolken en zon elkaar af.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 Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio@gmail.com. dat je thuis bent. Dus eh, ja, lekker. Eventjes een beetje headbangen. ren Jam was dit. En met Blackberry. En eh, ja, wat gaan we nu doen? We gaan een wat rustigere plaat draaien met eh, Bob Marley en de Welers En Could You Be Love. Goedemiddag ZFM, mijn naam is Fred Heij. En ja, en ik ben natuurlijk weer bij u tot de klokjes van 7 uur met Entertainment for You. hier bij eh, CFM. Dus allemaal een eh, hele goede middag nog. Het zonnetje schijnt vrolijk. Ja, de temperatuur is iets minder. Maar goed, het maakt niet uit. Het ziet er allemaal vrolijk uit. En we gaan lekker verder met Bruno Mars en Grenades. je dan. Prachtige nummer Bruno Mars en Grenade hier bij CFM. Goedemiddag, welkom bij het eerste uur van Entertainer for You. En eh, we gaan lekker verder met een lekkere gouden ouwe uit de jaren... Ja, wat is het? Eh, ja, 80 nog, hè? Ja, Tiffany. En I Think We're Alone Now. Blijf lekker luisteren. CFM, goedemiddag. Entertainer for You. Mijn naam is Frit En een plaatje aanvragen, dat kan ook natuurlijk. Zandvoortradio.gmail.com Anthony was dit. En I think we're alone now. Nou, dat zijn we helemaal niet. En we gaan lekker een, eh, een eh, wat, wat vlotte plaatje draaien. En dat is van Shakira en Addicted to You. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Ja, en toen was die, eh, toen was die gewoon afgelopen. Ja, dan moet je wel even bijblijven, Fred. Ja, dat, eh, dat moeten we zeker. Nou, we gaan verder en een, eh, een lekker plaatje draaien van Freddie McCracker. En Just Don't Wanna Be Lonely. En natuurlijk hoor u Shakira en Addicted to You. Maar goed, dat is mijn mening. Heerlijke plaat. Ja, ik kan er nog steeds met plezier naar luisteren. Freddie McCracken. I just don't wanna be lonely hier bij ZFM. Goedemiddag. En eh, ja, het eerste half uurtje zit er alweer op. Het is 17 uur 31 en eh, ja, 11 secondjes. Nou, we, zijn, we, gaan, nee, we gaan nog lang niet naar huis. Nee. Ik ga nog een eh, hele mooie oude zomerse plaat draaien. Ja, dat doen we met Nick Lowe en Helverboy en Man. En blijf lekker luisteren, tot 7 uur is dit uh, entertainer voor jou natuurlijk. fantastische plaat. Een lekkere gouden oude Nick Lowe was dit. En halve boy en halve man. En we gaan eh, ja, met nog zo'n eh, lekkere plaat verder van Amy McDonald. En zij hebben het over This is the life. Nou, dit is het zeker. CFM, goedemiddag. En u luistert naar de eh, Entertainment for You. Tot 7 uur. dancing this whole Honey. Die, eh, ja, lekker, lekker nummertje. Lekker, eh, ja, ja, ja, ja, ja. Goedemiddag, ZFM. En mijn naam is Fred Heij. En ja, wij gaan uh, lekkere muziek draaien tot 7 uur met Entertainment for You. En dat doen we dus met Roy Orbison. En hebben het over You Got It. Je favoriete plaat op de radio?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 Roy Orbison was dit. En eh, ja, ja, dat allemaal hier bij eh, CFM. Goedemiddag. En eh, we zitten alweer op, op haast... ja, we zitten al drie kwartier van, van het eerste uur. En we gaan nog een plaatje draaien. Ja, ja, King Afrika en La Bomba. Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura.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 En dan kunt u die inscannen en dan komt u dus vanzelf bij het, het appje die u kunt installeren op uw smartphone... En eh, ja, daar kunt u dus ook alle informatie krijgen en inwinnen. Zelfs het laatste nieuws van Zandvoort. Dus eh, ik zou zeggen, doe even! Ja, we gaan, Elvin, we gaan naar Elvin Stardust en eh, Pretend. Ook een heerlijk nummer uit de jaren 80. Ja, Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. haven't gone pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why? like me. The world is mine. and Pretend. En eh, ja, we gaan naar het, uur, of, eh, naar het nieuws van uh, eh, 6 uur.